Heidelberg zijn memories aan jou. Aan een mooie zomernacht, een sterrenlucht zo blauw. Ja, memories of Heidelberg zijn dromen vol geluk. Maar die tijd in Heidelberg, die komt niet meer terug. Een oud kasteel en kaarsen. van een roman die ik niet meer vergeten kan. Wow, wow, wow, memories of Heidelberg zijn memories aan jou. Aan een mooie zomernacht, een sterrenlucht zo blauw. Memories of Heidelberg zijn dromen vol geluk. Maar die tijd Na het bal ging iedereen, maar ik bleef daar. op Heidelberg zijn dromen vol geluk. Maar die tijd in Heidelberg, die komt niet meer terug. Shabalabala, memories of Heidelberg zijn memories aan jou. Aan een mooie zomernacht, een sterrenlucht zo blauw. Ja, memories of Heidelberg zijn dromen vol geluk. Maar die tijd in like